De terreurorganisatie had gedreigd om te vermoorden als vier islamitische extremisten niet vrijkwamen. De vier werden in Mali veroordeeld tot negen maanden cel. Maar de rechter liet ze vrij omdat ze die tijd al in voorarrest hadden gezeten. Algerije reageerde woedend op de verkapte gevangenenruil en riep zijn ambassadeur terug. Twee van de vier vrijgelaten verdachten zijn Algerijnen. En Algerije had om hun uitlevering gevraagd. President Sarkozy is blij met de vrijlating van de Fransman. Hij bedankte de Malinese president voor zijn inzet. In Turkije zijn bij een ontploffing in een kolenmijn 17 mijnwerkers omgekomen. 29 mijnwerkers zijn gered. Door de ontploffing waren ze op een diepte van 250 meter vast komen te zitten. De mijn ligt zo'n 200 kilometer ten zuiden van Istanbul. Drie jaar geleden kwamen in dezelfde mijn ook 17 mensen om het leven na een explosie de twee Amerikaanse zendelingen die nog vastzitten in Haiti... omdat ze zouden hebben geprobeerd 33 Haitiaanse kinderen te ontvoeren... komen binnen een paar dagen vrij. De twee vrouwen werden eind vorige maand met acht anderen gearresteerd... bij de grens met de Dominicaanse Republiek. Volgens de zendelingen hadden ze weeskinderen bij zich, maar dat bleek niet te kloppen. De andere zendelingen kwamen vorige week al vrij. 16 aanhangers van ADO Den Haag mogen vandaag niet op Schiphol komen. Ze hebben een gebiedsverbod opgelegd gekregen... omdat er aanwijzingen zijn dat ze de confrontatie willen zoeken met Ajax-supporters. Die gaan naar Turijn voor de Europa League-wedstrijd tegen Juventus morgen.